Mark Visser met het NOS-journaal. De Technische Universiteit Twente krijgen samen 33 miljoen euro extra van het ministerie van Onderwijs. Daarmee kunnen ze het onderwijs verbeteren en beta-studenten binnenhalen en behouden. Het aantal afgestudeerden moet zo omhoog. En ook wordt gewerkt aan een betere aansluiting van het universitaire onderwijs op de middelbare school. Er komt er meer aandacht voor wiskundeonderwijs. De Zweedse metaalvakbond heeft autofabrikant Saab een nieuw ultimatum gesteld. Saab krijgt tot drie uur de tijd om achterstallige lonen te betalen. Drie uur morgenmiddag is dat. Als dat niet gebeurt verwacht de bond deze week nog het faillissement aan te vragen. Saab heeft de salarissen van augustus van de 2000 werknemers niet betaald. Toeleveringsbedrijven krijgen hun geld niet en er is geen geld voor nieuwe onderdelen. Vlak voor de hervatting van de rechtszaak tegen de verdreven Egyptische president Mubarak zijn opnieuw opstootjes geweest. Nabestaanden van Egyptenaren die tijdens de volksopstand om het leven kwamen raakten bij het gerechtsgebouw in Caïro slaags met aanhangers van Mubarak. Vier klappen over en weer en er werd met stenen gegooid. Volgens lokale media raakten verschillende mensen gewond. Bij een grote hondenshow in Leeuwarden heeft de politie afgelopen weekend tientallen honden bevrijd uit hete auto's. Vier honden zijn bezweken door de hitte. De auto's stonden geparkeerd bij het WTC Expo waar de hondenshow werd gehouden. Op beide dagen kreeg de politie telefoontjes van bezoekers die in de volle zon auto's en aanhangers zagen met honden erin. Agenten hebben gesloten geforceerd om de honden te bevrijden. De meeste eigenaars van de dieren kwamen uit het buitenland en zij hebben een boete gekregen. Uit het Kasteelmuseum in Boksmeer is dit weekend voor ruim 50.000 euro aan eeuwenoud zilver gestolen. Het gaat om zilver dat de gemeente Boksmeer in de loop der tijd had aangeschaft. Inbrekers maakten onder meer amsketens, schilden en zijn antieke poederdoos buiten in het kasteel. Dat werd beheerd door nonnen. De daders zijn spoorloos. Het weer afwisselend wolken, zonnige perioden en buien. Temperatuur rond 19 graden. Morgen herfstachtig en een graadje frisser. Dit was het NOS Journaal. Dit is Helene de Geest bij de ANWB. Er staan nu geen files, maar er wordt wel op snelheid gecontroleerd. Op de A16 staan ze tussen Rotterdam en de Belgische grens, tussen Breda en de Belgische grens.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 but you can't. us and them Girls that wore pink Boys that wore blue Boys that always grew up better men than me and you What's a man now? What's a man mean? Is he rough or is he rugged?